1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De president van Libanon roept de internationale gemeenschap om, om meer te doen... om Syrische vluchtelingen in Libanese kampen weer terug naar huis te kunnen laten keren. President Aoun verwacht geen politieke oplossingen... maar vraagt om de juiste omstandigheden voor een veilige terugtocht van de Syriërs. Hij deed zijn oproep op een top met 20 Arabische landen... Libanon vangt zo'n anderhalf miljoen Syriërs op in het, uit het buurland... op een eigen bevolking van 4 miljoen Libanezen. De Britse prins Philip heeft een reprimande gekregen van de politie... omdat hij zonder veiligheidsgordel achter het stuur zat. Het gebeurde twee dagen nadat de 97-jarige prins betrokken was geweest... bij een ongeluk met een andere auto. Philips Range Rover kantelde, maar hij bleef ongedeerd. Een passagier in de andere auto brak haar pols. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog, maar volgens getuigen reed de prins een zijweg uit zonder op te letten. De gewonde passagier zegt dat Philip nog geen excuses heeft aangeboden. De oudste man ter wereld is overleden. De Japanner Masazo Nonaka overleed vanochtend op 113-jarige leeftijd in zijn slaap... in zijn huis in het noorden van Japan. Nonaka runde een groot deel van zijn leven een herberg in Hokkaido... het noordelijkste eiland van Japan. Hij hield van zoetigheid en nam geregeld een bad in de hete waterbron... vlakbij zijn herberg. Hij overleefde zijn zeven kinderen en zijn vrouw. De oudste man ter wereld is nu de Duitse Gustav Gernet... die nu 113 jaar en 97 dagen oud is. Op verschillende plaatsen kan vandaag worden geschaatst op natuurijs. Onder meer in Noord-Laren, Doorn en Schiedam heeft het afgelopen nacht genoeg gevroren om de ijsbaan te openen. Een aantal banen hoopt ook snel een marathon op natuurijs te kunnen houden, maar het is nog niet zeker of het daarvoor koud genoeg blijft de komende dagen. En dat brengt ons bij het weer. Vanmiddag komt de temperatuur iets boven nul. Het is zonnig en het waait nauwelijks. Komende nacht minima tot lokaal min 8. Morgen droog, maar in de loop van de dag wel meer wolken.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 I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. side living in.